Sorel werd gisteren overgeplaatst van de gevangenis in Heerhugowaard... naar de extra beveiligde inrichting in Vught. Verschillende media melden toen dat Sorel met een andere gevangene had geprobeerd te ontsnappen... Zijn advocaten spraken dit eerder vandaag al tegen. Sorel werd in 2017 veroordeeld tot levenslang... vanwege betrokkenheid bij liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. KPN heeft enkele uren te maken gehad met een landelijke storing. Die is inmiddels opgelost. De oorzaak van de telefoniestoring was een probleem... in een netwerk van het datacentrum in Amsterdam. KPN-klanten hadden sinds half één last van de storing... zowel bij vast als mobiel bellen. Gesprekken haperden en verbindingen vielen weg. Bellen via WhatsApp en het versturen van data was wel mogelijk. Ook het noodnummer 112 werkte. Op allestoringen.nl kwamen in korte tijd 4400 meldingen binnen. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt... en die in Afghanistan worden bedreigd, worden naar Nederland gehaald. Haagse bronnen bevestigen een bericht erover van het radioprogramma Argos. Het ministerie van Justitie wil er niets over zeggen. Veel Afghaanse tolken zeggen dat ze worden bedreigd. Er zijn ook berichten over tolken die zijn vermoord. De politie in Duitsland heeft gisteravond laat een Nederlander opgepakt... die explosieven in zijn auto had liggen. Waarschijnlijk wilde hij die gebruiken voor het plegen van plofkraken op geldautomaten. De man van 25 was in de buurt van Oberhausen aan het tanken... toen hij door de politie werd gecontroleerd. Nadat de vondst van de explosieven, na de vondst van de explosieven werd het tankstation ontruimd... en de snelweg afgesloten. Het weer bewolkt en in de loop van de dag vanuit het noordwesten weer kans op wat regen.